Raymond Seré met het NOS-journaal. De IE terug als premier. Dat heeft het persbureau EP gehoord van shiitische leden van het Iraakse parlement. Maliki zal zijn besluit bekendmaken in een rechtstreekse tv-toespraak... die later vanavond wordt uitgezonden, zeggen deze parlementariërs. Iedereen had Maliki al laten vallen, ook leden van zijn eigen partij... en de Iraakse president. Maliki is acht jaar premier van Irak. In die periode heeft hij de verschillende bevolkingsgroepen volgens velen tegen elkaar uitgespeeld. En mede daardoor zou het Iraakse leger niet in staat zijn geweest om de opmars van de IS-strijders tot staan te brengen. Amerikaanse president Obama vindt dat zowel de politie als de demonstranten in Ferguson de rust moeten bewaren en zich moeten inhouden. In Ferguson in de staat Missouri is het onrustig sinds de dood afgelopen zaterdag van een 18-jarige zwarte jongen. De ongewapende jongen werd doodgeschoten door een blanke politieagent. Op het moment van de fatale schoten in hoofd en borst had hij zijn handen in de lucht, verklaarde een vriend die bij de schietpartij aanwezig was. De overwegend zwarte bevolking van Ferguson denkt dat de agent uit racistische motieven heeft geschoten. Voorlopig wordt in de Haagse Schilderswijk geen enkele demonstratie meer toegestaan. Het OM steunt dit besluit. Dat heeft burgemeester Van Aartsen gezegd aan het begin van het spoeddebat in de Haagse gemeenteraad over de uit de hand gelopen demonstraties in de wijk. Van Aartsen zei dat hij de demonstraties met pijn in het hart verbiedt, omdat het tegen de democratische principes ingaat. Maar hij wil de goedwillende Schilderswijkers beschermen tegen radicalen van verschillende kanten. Ideologische pyromanen brengen onze stad in gevaar, zei de burgemeester. Daphne Schippers heeft op de EK Atletiek in Zurich met overmacht de finale van de 200 meter sprint bereikt. De Europees kampioen op de 100 meter werd eerste in haar halve finale. Jamil Samuel drong ook door tot de finale. Zij liep de achtste tijd net genoeg voor een plaats in de eindstrijd. En dan het weer. Vanavond minder buien. Morgen overdag afwisselend bewolking met zon. Smiddags opnieuw wat regen en onweersbuien. Het wordt morgen 18 tot 20 graden. Dit... Tussen app en vloed. Op de donderdagavond tussen 10 uur en 12 uur s'nachts. Een relaxprogramma gepresenteerd door Charles Duif. cd Simply the Best van Art Garfunkel was dat Since I Don't Have You. Welkom luisteraars bij weer twee uur tussen app en vloed bij ZFM Zandvoort met eh, mooie ballads. Ik heb alweer een hoop mensen aanwezig op Facebook die eh, ongetwijfeld ook eh, verzoekjes zullen indienen. En dat is natuurlijk welkom. En als u een mooie ballad weet en ik heb hem hier in voorraad, dan zal ik hem gegarandeerd voor u draaien. Zoals bijvoorbeeld deze. Leo Sayer, When I Need You. van de grootste hits van eh, Leo Sayer was dat When I Need You. Ja, luisteraars, en eh, Marvin Welsh en Ferrer. Ik weet niet of u dat iets zegt, maar dat zijn eh, eigenlijk de Shadows van vroeger. Of van vroeger, die bestaan nog steeds. Cliff Richard, die hebben ze natuurlijk begeleid. Weer een hoop over te doen vandaag, want Cliff Richard kreeg bezoek van de zedenpolitie, heb ik begrepen. die zou iets hebben met jonge jongens. Ik weet niet of dat allemaal waar is. Die onderzoeken zullen nog moeten starten en dat zal allemaal nog duidelijk moeten worden. Maar in ieder geval, de Shadows, die konden ook zingen. En eh, dat eh, blijkt uit het volgende nummer van eh, Marvin Welsh en Farr. beneath my feet as days grow cold. Can I take the bitter with the sweet, my love? I remember so well. So well, so well. This was your time of year. And I wish you were here. blue patterns on my window pane and thoughts of you shimmer softly in my mind again, my love. I remember so well. So well, so well. This was your time of year and I wish you were here. Ik, eh, ik heb ze in de eind eh, jaren 70 al een keer live aanschouwd in de RAI in Amsterdam. Nee, niet in de RAI in Amsterdam, nee. In het Concertgebouw in Amsterdam, ik moet het wel goed zeggen. Met de Flying Burrito Brothers in het voorprogramma. Marvin Wells en eh, Fire in het hoofdprogramma. En ook Cliff Richard en Olivia Newton-John... Voor de periode dat zij bekend werd eh, met Greece, Allemaal live in Nederland. Leuk om mee te maken. Marius van Buringen, ook eh, online op Facebook... Eh, die stuurt mij het bericht dat ook John Hyde weer een nieuwe album heeft gemaakt. En ik ga het titelnummer draaien. Terms of My Surrender. John Hyde. when the moon is rising and the night is still. Some of my delusions have the power to kill. Scared I'll get what I deserve, or maybe scared I won't. I'm sitting in my garage staring at my motorcycle. My heart is so heavy, like a stack of Bibles. Swear I need you too much, baby. I swear I don't. Well, sometimes love can be so wrong like a fat man in a thong. It walks shamelessly away. I hold a seashell to my ear, and winds of echo dreams I hear reverberations of yesterday. I can be rough. Sometimes I can be tender but I can't negotiate the terms of my surrender. I love you too much, babe. Go on and have your way with me. much, baby, to ever say goodbye. Ja, wat een prachtig eh, nieuw album van John Hyde was dat. Eh, even spieken, luisteraars. Eh, de Terms of My Surrender. Oftewel, de voorwaarden dat ik maar over wil geven. En eh, als je dat doet aan Leonard Cohen... dan krijg je nog weer zo'n mooie zware stem. Love Itself. 梦。 voor de liefhebbers van eh, Leonard Cohen. Eh, de cd heet Ten New Songs en it was Love Itself. We zitten hier in het westen eh, van Nederland natuurlijk. En nou, dan heb ik meteen een mooi nummer van Westlife voor u uitgezocht. I Wanna Grow Old With You. Ik wil gewoon oud met jou worden.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 stronger, but it hurts so bad. grow old with you. A thousand miles between us now. It causes me to wonder how I love tonight. makes our risk, right all along. The time we spend apart will make our love go stronger. de groep Westlife, prachtig gezongen. En ik draaide hem eh, eigenlijk een beetje speciaal voor Karin Kok. Maar Karin vroeg een ander nummer aan van, eh, van Westlife. Nou, dat gaat helemaal goed eh, komen straks. Ze heeft ook nog wat anders aangevraagd, zie ik, van Jimmy Heyman. Nou, daar gaan we ook eventjes naar zoeken, Karin. Dus het komt helemaal goed. Je wordt weer helemaal in de watten gelegd vanavond. ik had eerst nog weer een andere klaarstaan. En dat is ook niet zo gek, want je moet niet steeds hetzelfde draaien. Blue Eyes van Elton John. Blue Eyes. has got blue eyes like a deep blue van eh, niemand minder dan Elton John. Ja, luisteraars, eh, de komende twee donderdagen... dan heb ik het over volgende week en die week erop... dan eh, zit ik in, in, het, in het warme Gran Canaria. Althans, ik hoop dat het dan warm is daar. Ben ik er niet, maar natuurlijk kom ik de donderdag na de 6e september... Dus dacht ik de 11e september ben ik weer hier om weer een nieuwe uitzending tussen app en vloed te maken. En de komende twee weken dan zullen natuurlijk mijn collega's... Uh, die uh, voor mij uh, opereren hier in het programma... En uh, daar ben ik heel blij mee, want dat doen ze uitstekend. Marcus van Dam en Jaap Koper heb ik het dan natuurlijk over. Die altijd hele interessante gasten ook hebben. Die uh, uitstekend muziek kunnen maken. Singers, songwriters, eh, you name it. En heel vaak live hier in de studio. En dat is altijd heerlijk om naar te luisteren. Dus die wens ik de komende weken vast veel succes met hun uitzending. En ik hoop dat ze het extra hun best doen. Zodat ja, vanaf tien uur ik niet al te veel gemist ga worden. Nou, ik hoop dat u me toch een klein beetje mist. Ik ga van het mooie weer genieten, hoop ik. Uh, ik heb nog een verzoekje voor Rod Stewart. Daar wil ik eigenlijk helemaal niet over praten. I don't want to talk about it. Voor Bertie Koper is dit. I can by your eyes that you probably been crying. And the stars in the sky don't mean Rod Stewart, die wil er helemaal niet over praten. Nou, waar ik wel over wil praten is natuurlijk eh, Jimmy Harnen. Hé, hey, Karin Kok. Karin, where are you now? Jimmy eh, Harnen was dat met eh, Where Are You Now? Nou, dat vraag ik me nog steeds af waar die karing nou gebleven is. Eh, voor Rob Tetro heeft ze, heeft ze ook nog wat aangevraagd. Never Been To Me. Ik ben nog nooit naar mezelf geweest. Dat zingt Charlene. Nou, is een zusje van me. Ik ben Charles en dit is Charlene.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 ze bezocht het paradijs, maar ze is nog nooit bij zichzelf geweest. De volgende is van Marius, The Air That I Breathe... maar een bijzondere uitvoering van Gigi Lang. KD Lang, zo moet ik het zeggen. Marius, voor jou. Nou, we kennen hem natuurlijk voornamelijk van de Hollies, die Air That I Breathe. Maar het is wel een hele mooie uitvoering die ik nog niet kende, maar dankzij Marius nu wel. En wij eh, allemaal namens eh, alle Facebook-vriendjes en vriendinnetjes... wensen we natuurlijk Marius veel sterker met zijn, de, eh, ja, zijn kiespijn waar hij aan leidt. En, uh, en ontstoken eh, kies ook nog. Dus hij kan niet echt op dit moment verwijderd worden, die kies. Maar Eventje te doen. Het is een, het is een rotpijn, kiespijn. Dus Marius, is eh, nogmaals, eh, veel sterkte met deze, eh, met deze nare, ellendige rotkies. You've Got a Friend in Me. Ik krijg hem aangeboden van, van Karin Kok. Een, een mooi plaatje. Karin, hartelijk dank. Daar komt hij. Voor Charles. Randy Newman. You've got You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Or you got a friend in me. Yeah, you friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, cause you got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks, my dear seeing you, boy. And as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a Got a Friend in Me eh, kreeg ik aangeboden van, eh, van Karin. Nou, Karin, hartelijk dank. Als het ware dus reeds. Uh, luisteraars, ik kijk op mijn klokje en ik moet alweer bijna het eind maken aan het eerste uur. Maar ik ben zo dadelijk natuurlijk nog een vol uur bij u terug met een tweede aflevering van Tussen App en Vloed. En ik moet even erbij zeggen dat ik eh, met ingang van volgende week donderdag... eigenlijk twee weken niet ben. Dan pas weer de 11 september, donderdag 11 september eh, ben ik terug... met weer een nieuwe eh, live aflevering van Tussen App en Vloed. Tussen App en Vloed wordt dan... Twee weken overgenomen door de computer, hè, zoals dat heet. Die gaan gewoon achter elkaar automatisch lekkere nummers voor u draaien. Alleen kunt u dan eh, geen, eh, geen verzoekjes indienen. Het is niet anders, het is niet anders, het is niet anders. Eh, voor Yvonne Nijssen draai ik een mooie. En dat kan alleen maar een nummer van Elvis Presley zijn, want daar houdt ze gewoon van. En nou, ik, ik, dacht dus aan dit nummer. Yvonne, voor jou. When I said I needed you You said you It wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Oh, don't you know that now you're gone, and I'm left here on my own. Now I have to fall. love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me, I can't help but love you. But believe me, I'll never tie you down. Left alone, just a minute Life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness. There's nothing left to feel. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever. I will understand

Elvis Presley met eh, You Don't Have To Say You Love Me. Ik draai hem speciaal voor, eh, voor Nijssen. Ik ben er zo dadelijk weer, eh, luisteraars, naar reclame. Niels ook reclame. Tot zo. And you I finally found